CNN sprak onder meer met deskundigen en mensen die erbij waren... en keek naar filmpjes op social media, zegt correspondent Ties Brok. En een van de conclusies is dat ze vanaf zo'n 200 meter onder vuur is genomen, de journalisten. En dat komt precies overeen met de afstand waar een Israëlisch legervoertuig stond. Iets anders is dat er kogelgaten te zien zijn in een boom waar die verslaggever voor stond. Drie kogels zijn er in die boom ingeslagen. Ja, en volgens een militair analist die CNN heeft gesproken... kan dat alleen maar als er doelbewust iets onder vuur is genomen. Dat zou dus betekenen dat de militairen gericht op de vrouw hebben geschoten. Israël blijft volhouden dat het ook Palestijnse kogels kunnen zijn geweest. Ook vannacht hebben er weer mensen op een stoel geslapen in Ter Apel. Bij dat centrum melden asielzoekers zich wanneer ze aankomen in ons land. Maar steeds vaker kunnen ze niet doorstromen naar opvangplekken. En dus moeten ze overnachten in de kantoren, zonder bedden. Er is een man van 27 opgepakt voor het dumpen van drugsafval in Ossendrecht in Brabant. Die chemische troep kwam in de natuur terecht en trok de bodem in. De grond werd daardoor giftig en moest afgegraven en schoongemaakt worden. Dat kostte tienduizenden euro's. En duizenden Feyenoord-supporters lopen rond in Tirana in Albanië. Daar wordt vanavond afgetrapt in de finale van de Conference League tegen AS Roma. Deze twee fans wilden er graag naartoe en besloten zelf een vliegtuig te regelen. Hadden ze nog nooit gedaan, zeggen ze tegen het AD. Ah, dat doen we toch zelf, zijn we. Eh, en, zo gezegd, zo gedaan. Ja, dus vlogen ze gisteren met een hele bubs, 168 man, van Amsterdam naar Tirana. De mensen werden een beetje vervelend van alle alcohol die ze op hadden in het vliegtuig. Dus eh, we zijn blij dat we geland zijn. Wat, hoe was de sfeer? Ja, die was super. En, eh, wij hadden gezegd van er is geen drank aan boord te koop. En daar hadden ze dus zelf uh, genoeg meegenomen. En ja, dus iedereen had het goed naar de zin, helemaal. De finale is vanavond om 9 uur. Het weer in Friesland en Groningen valt rond deze tijd een bui. Vanmiddag steeds meer wolken, kans op buien en een gaat of 18. Morgen veel zon en maxima van 17 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de AWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A7 Hoorn richting Heerenveen. Tussen Den Oever en Brezandijk zo'n 20 minuten vertraging.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 Afgewisseld met diverse vaste items, maar natuurlijk ook met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of via Zigo kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. Where I'm from there are no mountains And time is standing still Where I'm from there's barely space left Still they're running up a hill Where I'm from they don't like changes Even if alarm bells ring Where I'm from they have a princess Where I'm from they have a king south. Where I'm from, it's like a long night that never turns to day. Where I'm from, the kingdom's trembling. Where I'm from, they've lost the way. from there's a lack of heroes, both in politics and song. Where I'm from, the more they fix it, the faster everything goes wrong. Where I'm from, I still remember, so I will sing it every day. That this kingdom's still my kingdom, it's encoded in my DNA. Ik ben vandaag begonnen met Milo, The Kingdom. En ik ga door met Because You Love Me, Celine Dion.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 Dan kan u mailen, bellen of een melding doen. Het algemene telefoonnummer is 14023 14023. En wilt u een melding doen over de openbare ruimte in Zandvoort, bijvoorbeeld over zwerfvuil, fietsvrakken, stoeptegels, verkeersborden, wegmarkering, schades of omgevallen bomen, dan kunt u een melding doen bij de gemeente Zandvoort via www.zandvoort.nl of via de oranje knop Ik wil een melding doen of via telefoonnummer 14023. Een, een mail sturen kan ook dat kan via info@zandvoort.nl. Baby, I I feel is real. She jumps down and her tail is swishing like a feather right under your nose. And then you wake up and you're bleary eyed. I say, I'm sorry. I can see you cry. You look frail as you stand before me. Then you curse and kick a chair. And the dog, bless her heart, licks my fingers. But she jerks every time you swear I feel sick and my hands are shaking This is how all our fights have You say you've been. I let you down somehow. I I'm not the woman I could have been. I can be that woman. But I can be that woman now. You're confused when you turn volgens I'll Never Break Your Heart van de Backstreet Boys... en I Can't Be That Woman van ABBA. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. De Love Unlimited Orchestra was de begeleidingsgroep van Barry White. In 1973 ontstond de groep. Die bestond uit het 40-koppige orkest en het damestrio Love Unlimited. In 1973 nam Love Unlimited Orkest een single op onder eigen naam Love Theme. Uit 1973 Love Theme van de Love Unlimited Orchestra. geluisterd naar het leukste radiostation van Nederland. Mijn hond, dat is een keeshond. Hij is een soort van James Bond. De tv's staan in rijen, om met hem te mogen vrijen. Hij heet eigenlijk Kees, mijn hond, maar loopt hier in de buurt rond als... Elke morgen gaat hij naar een nieuwe latrelatie. Hij hebt mijn aftershave, daarvoor valt hij der Hij heet eigenlijk Kees hond, maar lukt hier in de buurt rond al. De hotdog! Ja, de hotdog is weer op pad. Alle vrouwtjes gaan voor een plat. Met zijn charme maakt hij ieder teefie gek. Hij is zeg maar voor het hondenras, de Julio Iglesias. Hij kan alleen niet zingen, maar dat is geen gebrek. De Hij is niet de houtjes, in de buurt van vrouwtjes heb het niet van een vreemde. Ik was het die hem trainde. Hij heet eigenlijk Kees Mahop, maar loopt hier in de buurt rond als... De hotdog! Ja, de hotdog is weer op pad. Alle vrouwtjes gaan voor een plat. En zelfs de poedel van de burgemeester ook. Elke dag, het klinkt misschien raar, staan daar zeker tien voor hem klaar. Pas bij de laatste komt er uit zijn oren De hotdog! Ja, de hotdog voelt zich de held. Hij is zo op vrouwtjes gesteld. Daarom staat hij nu ook in het Guinness Boek vermeld. De hotdog! Dit was André Verduin met De Hotdog. De huisarts F.B. Wenink, Verlorenstraat 70a in Zandvoort... is de praktijk gesloten op vrijdag 27 mei. En de waarneming, als uw achternaam begint met A tot en met K... dokter Klaver of dokter Banning, telefoonnummer 5712058. 5712058. 12058. Begint uw letter van L tot en met Z, dan is het Dokter van Bergen, telefoonnummer 5719507. 5719507. 57 Beide hebben geen inloopspreekuur. Na 5 uur en in het weekend belt u de huisartsenpost. Telefoonnummer 22 42526. 2242526. Zie ook de website www.huisartswenink.nl the living in search of the answers. in letting it It's a show. En John Denver met Calypso en How Deep Is Your Love van Take That. Een wereld vol op CFM. Deze keer een beetje een vreemd verhaal. Waarom kijken mannen naar de kont van een vrouw? In 2014 zocht Volkskrant Magazine samen met de Universiteit Utrecht uit... wat een man wil in de vrouw. Favorieten waren eerst de ogen, dan de borsten en daarna pas de billen. Maar dat is wat mannen zelf zeggen. Billen doen er wel degelijk toe. Er zijn vele evolutionaire verklaringen geopperd over de fascinatie voor het vrouwelijk achterwerk. Mannen zouden naar de verhouding tussen heup en talje kijken om te bepalen of een vrouw vruchtbaar is. Volle en ronde billen zouden op een vruchtbare vrouw duiden of de maat van de billen zou een indicatie van de grootte van de bekken zijn en dus het vermogen om kinderen te baren. Uit onderzoek van Bilkent University in Turkije en de University of Texas in de Verenigde Staten bleek in 2015 dat mannen een voorkeur voor een bepaalde kromming van de onderrug hadden. Die kromming vertelt de man of een vrouw tijdens de zwangerschap kan functioneren met een naar voren geplaatste zwaartepunt, een dikke buik. Terecht is niet goed, maar te krom ook niet. Zouden mannen niet naar de vrouwen kont loeren, maar naar de bocht in de onderrug.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 I don't care what people say. To me, you're more than a child. Oh, Claire, Claire, Claire. If ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you. in All that you do that hearing you say, I'm going to marry you, well, you marry me, oh hooray, Eau Claire. breath, what there is less of it. You can be murder at this hour of the day, but in the morning this hour will seem a lifetime away. Oh, Claire. Zeg maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze nemen mij nooit weg van jou Het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld Nu lig ik hier bij jou En zeg wat is er nou Het is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was het denk ik al klaar Maar dat je mij versterkt dat waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt me als je gaat vergeten eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Als met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd En dat je mij versterkt Dat waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf ze zegt maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van Achtereenvolgens waren dit Gilbert O'Sullivan met Claire en Suzanne en Freek Weg van jou.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 En dan hebben we Leslie Ungems, een Amerikaanse zangeres en actrice. En die is geboren in 1943. Die wordt dus vandaag 79 jaar. In 1967 raakte ze bekend door haar eerste rol in een Broadway musical Hallelujah Baby. Ze kreeg daarvoor een Tony Award als beste actrice in een musical. Een onderscheiding die ze moest delen met Patricia Routledge. In 1968 kreeg ze de hoofdrol in een nieuwe musical Hair First Roman. Gebaseerd op Caesar en Cleopatra. Ze kreeg haar eigen televisieshow, de Leslie Uncombe Show, in 1969. En ondertussen bleef ze platen uitbrengen zoals de single I Believe... die begin 1968 in de Easy Listening hitlijst van Billboard Magazine stond. In 1977 speelde ze de rol van Kizzy in de miniserie Roots. Zij werd hiervoor genomineerd voor een Emmy Award. Ze was ook te gast in andere shows als The Muppet Show.